Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM gaat Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie voor de rechter slepen. Joortverslaggever Wilma Borgman. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van eh, het feit dat hij twee tijdens openbare eh, optredens heeft gesuggereerd... dat geweld tegen de overheid geoorloofd is. En niet alleen dat, misschien zelfs dat geweld tegen de overheid noodzakelijk is. Eh, dat kwalificeert het OM als opruiing. OM schrijft dat Van Meijer op de hoogte is gebracht... en was gevraagd zich te melden, maar dat hij dat niet deed. Een boze automobilist heeft op de A12 in Den Haag... een verslaggever van Omroep West geslagen. Ik mensen niet gebeuren. Dat Gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Hij was boos door de blokkade van Extinction Rebellion. Zij zetten al meerdere dagen achter elkaar de snelweg. De politie deelde een tik uit met een wapenstok en heeft de man opgepakt. Zo'n 50 Nijmeegse studenten wonen omdat ze geen kamer kunnen vinden in Duitsland. Daar net over de grens is het een half uurtje reizen met de bus naar de campus. De woningnood is zo groot in Nijmegen dat de universiteit internationale studenten oproept om weg te blijven als ze nog geen kamer hebben gevonden. En studenten in Den Haag hadden een bijzondere gastles. De Oekraïense president Zelensky belde in via een videoverbinding... en ging met studenten in gesprek over de oorlog. Collega Danny Simons was erbij. Op een scherm Zelensky in zijn bekende lege groene shirt met korte mouwen, de Oekraïense vlag achter hem. Er worden vragen gesteld vanaf twee locaties die ook in beeld zijn. De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. En Zelensky's antwoorden worden meteen vertaald naar het Engels, dus je hoort nauwelijks zijn eigen stem. De student verbaasde zich over de vragen tijdens de Q&A. Iemand vroeg bijvoorbeeld aan Zelensky van hoe kan ik goed Oekraïens leren? En dan denk ik van dat had je ook aan een Oekraïns taalexpert of zo kunnen vragen. En hadden we de tijd kunnen gebruiken voor andere vragen die misschien iets meer met de oorlog te maken hebben. Volgens de Unie passen die onderwerpen binnen de studie... omdat er werd gepraat over oorlog en internationaal recht. En ook willen ze steun betuigen aan Oekraïne. En dan nog het weer. Bewolkt op de meeste plaatsen droog. Later vanmiddag kans op regen en onweersbuien. Het is een graad of 23.